Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Opnieuw zijn in Duitsland politici aangevallen. In Karlsruhe werden gisteravond twee gemeenteraadsleden... van de rechtspopulistische Alternatieve voor Duitsland... met een stok voor een café geslagen. Ze raakten licht gewond. De politie heeft vijf mensen opgepakt. De afgelopen tijd waren meer politici, ook van andere Duitse partijen, doelwit. De nieuwe tijdelijke premier van Haiti, Gary Conille, ligt in het ziekenhuis. Volgens een overheidsfunctionaris heeft hij een astma-aanval gehad... en moet hij mogelijk in het buitenland worden behandeld. Cornier zit er nog maar net en werd aangesteld na maanden van wetteloosheid... en afwezig bestuur in Haiti. Ook gisteravond hebben tienduizenden mensen in Israël gedemonstreerd... voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Ze eisen dat de regering Netanyahu een akkoord sluit met Hamas. Er zitten naar schatting nog zo'n 120 gijzelaars in Gaza. Gisteren werden er vier bevrijd. Daarbij zijn volgens Hamas meer dan 200 doden gevallen door een Israëlische aanval. De Deense premier Mette Frederiksen bedankt mensen voor de steun die ze heeft gekregen... nadat ze vrijdag op straat door een man was geslagen. Ze schrijft dat ze voorlopig rust nodig heeft. Frederiksen heeft vermoedelijk een lichte whiplash. De politie zegt dat de 39-jarige verdachte dronken was en alleen handelde. Hij blijft voorlopig vastzitten. Het is de slotdag van de Europese verkiezingen. In 21 van de 27 EU-landen wordt vandaag gestemd... waaronder in Duitsland, Frankrijk en Italië. In een aantal andere landen is al gestemd. Als de stembureaus in Italië om 11 uur vanavond sluiten... mogen landen hun uitslagen bekendmaken. De verwachting is dat het Europees parlement rechtser wordt dan nu. Het weer, vanochtend eerst veel zon. Later ontstaan stapelwolken met vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden.